Dielke Teertstra met het NOS-journaal. President Obama is aanvallen gaan bestoken. In een toespraak zei Obama dat hij de strijders van de terreurgroep wil bestrijden... waar ze zich ook bevinden. De VS gaat een brede coalitie leiden die de terreurgroep uiteen moet laten vallen... en uiteindelijk moet vernietigen. Obama zegt ook hulp toe voor Syrische rebellen die tegen IS vechten... Washington zet geen grondtroepen in. De aanpak lijkt meer op de terreurbestrijding in Jemen en Somalië, zei Obama, waar de VS al jaren aanvallen uitvoert met drones. Hij stuurt wel 475 extra militairen naar Irak. Ze moeten daar Iraakse troepen trainen en Amerikaanse diplomaten beschermen. Acteur Richard Kiel is overleden. Kiel brak in de jaren 60 door op televisie, maar werd vooral bekend als de schurk Jaws uit de James Bond films. Hij vertolkte de rol van de slechterik met stalen tanden twee keer. In The Spy Who Loved Me uit 1977 en in Moonraker, die twee jaar later uitkwam. Kiel was 2,17 meter lang, het gevolg van een hormonale afwijking. Hij bleek tot op hoge leeftijd acteren. In meer dan 50 jaar tijd speelde hij in tientallen producties. Richard Kiel was 74 jaar. De Bill en Melinda Gates Foundation steekt 50 miljoen dollar in de bestrijding van ebola in West-Afrika. Het is de grootste donatie die de stichting van de Microsoft-oprichter ooit heeft gedaan. Het geld gaat naar de VN en naar andere internationale organisaties die er vaccins en andere hulpmiddelen van kopen. Een ander deel wordt besteed aan het versterken van de gezondheidszorg in de West-Afrikaanse landen. Ebola heeft daar al aan zo'n 2.500 mensen het leven gekost. Volgens VN-chef Ban Ki-moon is voor de bestrijding van de ziekte zeker 600 miljoen dollar nodig. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, maar vanuit het noordoosten wordt het overal zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot rond de 20 graden.